Al mijn mooie dromen zul jij blijven komen. Al was ik zoveel nachten lang alleen. Ik heb lang moeten wachten, lang moeten wachten. Maar nu heb ik jou weer om me heen. Ik zag jou voor het eerst, ik weet nog goed wanneer. Jouw ogen keken mij vol liefde aan. En ik wist toen meteen, ik laat je nooit alleen. Ik blijf je liefste voortaan. In alle mooie dromen zul jij blijven komen. Al was ik zoveel nachten lang alleen. Heb lang moeten wachten, lang zijn het weetjes al een paar jaar getrouwd. Toch heeft het mij nog nooit een dag berouwd. We hebben ook een kind dat door ons wordt bemind. We zijn gelukkig met elkaar. In alle mooie dromen zul jij blijven komen. Al was ik zoveel nachten lang aan Blau Blaumotten warten Lang moeten wachten, lang moeten wachten, maar nu heb ik jou weer om me heen. heb lang